Ja, daar zal nog even moeten bezien worden. Moet dat helemaal worden gesloopt en opnieuw gebouwd worden? Dat is nog eventjes eh, de vraag. Maar voorlopig eh, kunnen ze dus inderdaad nog niet naar huis. Verder zie ik hier in dat grote gaap met de gat nog steeds een grote graafmachine. De bouwketen is er nog. Er staan ook nog steeds hekken. En het, ja, het zal ook nooit meer hetzelfde worden als dat het, eh, dat het was. Het is een herdenkingsplek geworden waar een hart ligt van allemaal kaarsjes. En daaromheen bloemen en knuffels. Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven. Vier verdachten zitten nog vast. In het Verenigd Koninkrijk wordt het moeilijker om online een mes te kopen. Die maatregel is er nadat een jongen van 17 afgelopen zomer drie meisjes doodstak in Southport. De jongen kocht dat mes gewoon online, terwijl dat verboden is voor minderjarigen. Voortaan moet je je ID laten zien in een video als je online een mes bestelt. Het beklimmen van de Mount Everest in Nepal is binnenkort een stuk duurder. Per persoon ga je nu bijna 15.000 euro betalen. En dan moet je ook nog zelf omhoog klimmen. Op de berg van bijna 9000 meter hoog wagen soms hele groepen de klim... tot grote zorgen van hulp- en milieuorganisaties. Er ligt namelijk nogal veel afval en lichamen van mensen die de klim niet hebben overleefd. En in de kerstvakantie heeft netbeheerder Stedin twee extra generatoren in Zeeland geplaatst... om aan de grote vraag naar stroom te kunnen voldoen. De aggregaten stonden in het dorp Grijpskerken op Walcheren. In vakantieperiodes wordt het stroomnet extra belast... vooral door alle gourmettellen en toeristen. Mogelijk worden de aggregaten vaker geplaatst, bijvoorbeeld met Pasen. De krapte op het Zeeuwse stroomnet moet over drie jaar opgelost zijn. Het weer, het is bewolkt met af en toe een lichte bui en max 2 tot 5 graden. Vanavond meer regen, vooral in het oosten en zuidoosten. En morgen van alles wat, wolken, zon en een bui. En het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in de regio Noord-Holland tot beginnen de A4 Den richting Amsterdam. Ik knop het Nieuwe Meer is een vrachtwagen gestrand met pech.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 Hey. Music makes motion moves like a maze. Hey. All inside of me, heart especially. Yeah. of other rhythm where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. Nah to the die, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk is hot of me.